van 6 uur. Lot met het NOS Journaal. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu gaat de minister naar Rotterdam... waar ze mogelijk een bezoek wil brengen aan de Turkse consul. De Nederlandse autoriteiten willen haar komst nog niet bevestigen. Rotterdam heeft drie locaties aangewezen... waarvoor of tegen het kabinetsbesluit kan worden gedemonstreerd. Uit het oogpunt van veiligheid zijn de omgeving van het huis... van de Turkse consul in Rotterdam en de omgeving van het Turkse consulaat afgesloten. Vanochtend trok het kabinet de landingsrechten in van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu. Die wilde in Rotterdam campagne voeren over het komende referendum in Turkije. Duizenden mensen hebben vanmiddag meegelopen in een vrouwenmars in Amsterdam. Ze demonstreerden tegen discriminatie en voor gelijke rechten. De optocht was in het kader van Vrouwendag afgelopen week en voor de verkiezingen komende week. Twee maanden geleden was er ook al een mars in Amsterdam. Die was onderdeel van een wereldwijd protest tegen de verkiezing van de Amerikaanse president Trump. Een indringer met een rugzak is erin geslaagd tot vlakbij een ingang van het Witte Huis in Washington te komen. De man werd rond middernacht opgepakt. Hij had niets gevaarlijks bij zich. President Trump was op dat moment in het Witte Huis, maar volgens de media was hij niet in gevaar. Shinky Knecht heeft op de WK Shorttrack in Ahoy als eerste Nederlander ooit het goud in de wacht gesleept op een individuele afstand. De 27-jarige Fries was de beste op de 500 meter en staat ook als eerste in het algemeen klassement. En dan nog het weer. Veel wolkenvelden, maar hier en daar ook zon. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen.